ruimte om de late avond te beginnen in de jaren 60. Dit keer met Sue Nichols en Where Will You Be? Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 23 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond meer meldingen van discriminatie in regio Rotterdam. De column van Joost Kiviet en René van Harten over zijn kinderboek Miron tekent zijn denken. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Honey, you are a rock Upon which I stand And I come here to talk I hope you understand green eyes. Yeah, the spotlight shines upon you. And how could anybody deny? came here with a load, and it feels so much lighter now I met you. And honey, you should know that I could never go. Honey, you are the sea. Upon which I flow. And I came here to talk. I think you a Green Eyes van Coldplay uit 2002. En daarvoor Al Jarreau. Hij heeft last van tijdsverschil. Morning hoorde je. Ons eerste onderwerp vanavond. Onlangs werd de Monitor Discriminatie 2025 voor de regio Rotterdam gepubliceerd en die laten een toename zien van het aantal meldingen bij discriminatie.nl. Herman de Bruin praat erover met Hilda van Reewijk van Radar. Hilda, welkom. Dank u. Eh, ja, meer meldingen van discriminatie in de regio Rotterdam. Hoe hebben jullie dat onderzocht? En wij doen elk jaar een jaarlijkse monitor. En dat onderzoek gaat via de meldingen die bij ons binnenkomen via discriminatie.nl. Mhm. Maar ook via de politiemeldingen, de meldingen bij het eh, College van de Rechten van de Mens, de meldingen bij de, bij de ombudsman. En die bij elkaar maken de monitor. Ja, en het blijkt dat er meer discriminatie is dan het jaar daarvoor. Ja, klopt. Dat eh, er zijn eh, dit jaar weer meer meldingen geweest. Ja, hebben jullie daar een verklaring voor? Deels is het dat het meldpunt beter wordt gevonden, zeker sinds we discriminatie.nl zijn geworden en daar goede campagne voor eh, hebben gemaakt wat melden betreft. Maar we zien dit jaar ook een flinke stijging door de zogenoemde clustermeldingen. Naar aanleiding van bijvoorbeeld uitingen in de politiek en via de media. Mhm. Ehm, en dan komt er dan een clustermelding eh, van, waardoor meerdere mensen over hetzelfde feit een melding maken. Ja, ja, en dan, dat stijgt het eh, getal natuurlijk alleen maar. Ja. Landelijk kwamen er ruim 25.000 meldingen binnen. Is dat, dat is dus meer dan het jaar daarvoor? Ja, dat klopt. Want de, eh, de, de landelijke meldingen, ja, daar hebben ook de clustermeldingen invloed op de landelijke cijfers. Ja, ja. en de regio Rotterdam, springt die er dan ook nog uit als eh, zijn een, een, groter aantal? Of ligt dat gelijk met de jaren ervoor? ook bij Rotterdam zijn de discriminatiemeldingen toegenomen dit ja, jaar. Ja. De, bent u eh, de antidiscriminatievoorziening Radar? Kunnen jullie daar iets aan doen? Dat lijkt me heel moeilijk dat is ook moeilijk. Wat uh, eh, Radar doet is, dus, eh, ja, Radar is inderdaad een antidiscriminatievoorziening. En eh, naast dat wij dus de mensen ondersteunen en helpen die een melding maken, werken wij ook samen met gemeentes en organisaties om discriminatie te voorkomen en, en aan te pakken. Ehm, en dat zit dus ook heel erg in het ontwikkelen van interventies, in de meer preventie van, van discriminatie, maar ook voorlichting, trainingen, eh, het agenderen van. Dus voor ons zijn die cijfers ook heel belangrijk, want dat geeft ons inzicht waar wij gaan eh, agenderen en waar wij misschien interventies op kunnen gaan ontwikkelen. Ja, je moet wel weten wie die meldingen dan doet, denk ik. Of daar kom je niet achter, vanwege de privacywetgeving kan dat niet. Je kan ze niet persoonlijk benaderen, die mensen. Nee, maar we zien wel trends bijvoorbeeld die waar op welk gebied. Hè. Is het meer een stijging op de arbeidsmarkt? Dan kunnen we binnen dat domein meer aanbieden in de interventie. Zien we bijvoorbeeld meer stijgingen van bejegening op straat. Dan kunnen we iets doen in bijvoorbeeld eh, interventies op eh, de wijk aanpakken. Meer sociale cohesie in de wijk om op die manier toch discriminatie ook op de in termen van preventie eh, te voorkomen. Ja, ik begrijp ook dat de minister Pieter Herema deze cijfers heeft gekregen. Kan de politiek daar ook iets mee doen? De politiek kan hier zeker wat mee doen. Eh, dat heeft ook alles te maken met eh, dat we als Nederland ja, hebben, we, hebben we een zak geld die altijd verdeeld wordt over de verschillende potjes. Maar er is ook weer een verdeelsleutel richting gemeentes toe. Wat mhm. krijgen gemeentes ter beschikking om bijvoorbeeld iets te doen aan preventie in hun gemeente eh, met betrekking op discriminatie. Ja. jullie hebben vast wat informatie staan op, op jullie website. Ja, op onze website eh, radar.nl staat eh, zeker heel veel informatie. En als mensen mailen naar info.radar.nl eh, komt het ook bij een van onze medewerkers terecht om verder te praten over wat wij voor iemand kunnen betekenen met betrekking tot preventie en activiteiten. En al ervaar je discriminatie of zie je discriminatie, zou ik zeggen, ga naar discriminatie.nl en maak daar je melding, want dan komt het rechtstreeks bij het juiste meldpunt terecht. Ja, en laten we hopen dat het dan volgend jaar wat aan het zakken is als iedereen zijn best doet om discriminatie te voorkomen. Ja, dat is eh, volgens mij ook het belangrijkste eh, wat er is. Alleen samen kunnen we volgens mij het verschil maken als we het hebben over de, eh, discriminatie. Duidelijk. Dan moeten we misschien nog even bij radar.nl kijken om te, wat achtergrondinformatie te krijgen. Ja. Dat is duidelijk. Hilda van Reewijk, dank voor het gesprek. Aujourd'hui, ça fait six ans que nous sommes mariés. Tu m'as donné de beaux enfants, tu sais. Depuis ce petit bal où l'on s'est rencontré, je n'ai pas cessé de t'aimer. Mais ce soir, j'ai envie de déposer mon tablier, de me faire belle pour toi comme laisse-les tes amis et le football qui compte pour toi. Et j'ai l'impression que tu ne vois plus en moi que la mère de tes enfants. je ne te demande pas de m'offrir des fleurs tous les jours, mais de faire de temps en temps un geste d'amour. Et ce soir, je voudrais encore une fois te retrouver, rentrer au petit jour, et puis t'embrasser. Ton les cigarettes et la télé. Ce soir, laisse-les Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl I made a promise I swore to God that I would keep Oh, I'm not flawless Lord knows my record, it ain't clean But from now on it will be I'll be honest, there's still a lot for me to learn. I'm the product of all the bridges that I've burned. Guess growing always hurts. I'm tired of my life being tied to my past, crying over time that I'll never get back. myself again. I know my heart is willing. Just need to get my mind to understand that it's gonna take a minute. But I hope that in the end it all makes sense. I'll do all I can to be a better man. still a broken part of me. Well, oh, I'm still hurting. Guess that I'm caught up in between myself and who I wanna be. I'm tired of a life intertwined with regret. Holding on despite all the fights in my head I don't ever wanna lose myself again. I know my heart is willing, just need to get my mind to understand that it's gonna take a minute, but I hope that in the end it all makes sense. I'll do all I can to be a better man. All I can, all I can, I'll do all I can to be a better man. Jim Gardner, hij wil nog steeds een beter mens worden. En daarvoor Michel Tor. Amène-moi danser ce soir. Neem me mee dansen vanavond. Zometeen de column van Joost Kiviet over natuurlijk tuinieren. Dat na Minnie Ruperton en Lovin' You. is De Roepende in de Woestijn, een column van Joost Kievit. Natuurlijk tuinieren, daar word ik vrolijk van. Een paar weken geleden mocht ik als voorzitter van Hoeksewaard Zoemt het woord voeren bij de start van een cursus Natuurlijk tuinieren. Ruim 30 enthousiaste mensen in de zaal en nog 20 op de wachtlijst. Volop aandacht dus. Tijdens de cursus gaan mensen hun tuin omvormen, meer natuurlijk, om te helpen bij herstel van biodiversiteit. Vooraf hebben ze een tekening van hun tuin gemaakt. Een docent geeft tips en de cursisten gaan met elkaar in gesprek over de tuintekeningen. Binnen de kortste keren was het een geanimeerd geheel. De motivatie spatte ervan af. Opvallend veel dames maar ook man en vrouw die zich samen op hun tuin storten. Een natuurvriendelijke tuin, een gezamenlijk project. Prachtig om te zien en bijzonder motiverend. Wat maakt zo'n tuintje nou uit? Een druppel op een gloeiende plaat, toch? Alle beetjes helpen. En vergis je niet, er zijn in ons land 4,5 miljoen tuinen met een oppervlakte van 10 keer het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Als een flink deel natuurlijk wordt ingericht en beheerd, scheelt dat een slok op een borrel. Voor grof wild is er uiteraard in de meeste tuinen geen plek. Maar wel kunnen wilde planten, vlinders, bijen, zweefvliegen, kikkers, padden, salamanders, libellen en allerlei vogelsoorten een handje geholpen worden. En als die tuinen niet te ver uit elkaar liggen, kunnen dieren van de ene naar de andere tuin trekken en versterken de tuinen elkaar. Een enorme potentie. Volop kansen dus. Volop aandacht voor natuurlijke tuinen ook op de cursus van Hoekse Wat Zoomt, maar ook op internet en sociale media. En ook tuincentra ontdekken de mogelijkheden. Inheemse planten zijn in. Dat merk ik zelf ook. Vroeger vertelde ik als natuurgids op excursies over een plant die we onderweg tegenkwamen. Over welke insecten ervan afhankelijk zijn en of de plant eetbaar is. Over vroegere gebruiken in de geneeskunde. Bijvoorbeeld over de smeerwortel. Dat de bloemen wit en paars kunnen zijn en alle tinten daartussenin dat ze vooral bezocht worden door hommels met een lange tong en dat er stoffen in de plant zitten met een samentrekkende werking. Vroeger gebruikt bij de behandeling van wonden. Het verhaal gaat ook dat bruidjes met behulp van de plant weer maagd kunnen worden. Vroeger vond men het belangrijk dat dames als maagd het huwelijk ingingen. Was dat niet zo, dan hielp een warm bad met een extract van smeerwortel voor de huwelijksnacht. Het resultaat? Zo goed als nieuw. Of het verhaal klopt, weet ik niet. Maar nu schrijf ik korte verhaaltjes over planten op sociale media. Duizenden mensen zijn daarin geïnteresseerd. Er komen zelfs reacties uit het buitenland. De interesse voor inheemse planten en natuurlijk tuinieren groeit. En dat vind ik hoopgevend. In een versteende tuin is niets te doen en ook niets te beleven. Een groene tuin met inheemse soorten bulkt van het leven. Met regelmaat lees ik over duizend soorten tuinen. Mensen houden bij welke soorten in hun tuin opduiken. Tegenwoordig hoef je geen expert te zijn om soorten insecten en andere dieren te herkennen. Met een handige app op een telefoon kom je al een heel eind. Ik gebruik zelf Obsidentify, maar er zijn ook andere. Het is ook leuk om met kinderen te doen, op jacht naar nieuwe soorten en je eigen tuin. Pas las ik over een tuin van een insectenkenner. Hij had de 3000ste soort genoteerd. Geweldig toch dat je dat in een tuin kan bereiken. Ik hoor sommige mensen denken: ja, natuur is mooi. Op televisie en in een natuurgebied. Maar niet in mijn achtertuin. Allemaal onkruid en ik hoef die rotzooi niet. Veel mensen houden van glad en strak. Opgeruimd staat netjes. Maar vergis je niet, natuurlijk tuinieren is er bijna in net zoveel vormen als er mensen zijn die zich ermee bezighouden. De creativiteit van mensen is bijna oneindig. Ook in tuinieren met natuur. Met water in een tuin wordt vaak een dimensie toegevoegd, met kikkers, padden, salamanders en jagende libellen in de tuin. Werken met dood hout geeft soms ware kunstwerken. En dood hout leeft, daar komen weer allerlei diertjes en paddenstoelen op af. Er zijn heel veel inheemse planten met een hoge sierwaarde. En er zijn geweldige combinaties te maken met cultuurplanten. En het is tegenwoordig allemaal te kopen in goede tuincentra en via internet. Koop wel planten die zonder gif geteeld zijn je gaat al dat leven dat je naar je tuin trekt natuurlijk niet vergiftigen. Het is nog leuker om contact te zoeken met andere liefhebbers en planten uit te wisselen. Natuurlijk tuinieren, van harte aanbevolen.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 There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end. need some distraction. Oh, of yourself. wat met je doet. Zoals Angel van Sarah McLachlan. En daarvoor Rob de Nijs en Zet een kaars voor je raam. Zometeen het kinderboek Miron tekent zijn denken over kinderen die anders zijn. Maar eerst is hier Morris Albert en Felix. Felix. Nothing more than feeling. trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings for all my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. seems like I've never have you again in my heart. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I'd never met you, girl. never come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. schrijver van tekst en muziek, Morris Albert uit Brazilië. Hij was de eerste die er een hit mee had met zijn Feelings. Maar het blijft moeilijk om de versie van André van Duin niet in je gedachten te laten spelen. Ons volgende onderwerp. René van Harten schreef het kinderboek Miron tekent zijn denken over kinderen die anders zijn en hoe we daarmee om kunnen gaan. Hij is bij Herman de Bruin. René, welkom. Ja, dankjewel. Eh, u bent eh, schrijver van boeken voor kinderen, onder andere. Ja, ik heb eh, lang geleden eh, boeken geschreven voor kinderen met leesproblematiek. Oké. Vanwege het werk dat ik toen deed. Ik werkte toen in het speciaal onderwijs. Mhm. En ehm, ja, dat bracht mij op het idee om eh, voor mijn leerlingen verhalen te gaan schrijven. En eh, vanwege hun beperkingen eh, moest ik wel rekening houden met zinsbouw en woordkeus. Ja, ja. Dus dat eh, heb ik in die tijd veel gedaan. Dat heb ik nu overigens losgelaten. Dit is een boek voor alle kinderen. Wat mij ook meer ruimte gaf in mijn in mijn woordkeus en in de dingen die ik beschrijf. Ja, dan hoef je niet zo op te letten dat je het duidelijk vertelt of dat de zinnen niet te lang zijn. Ik noem maar wat. Precies, ja, Ik moest toen veel meer in korte zinnen werken en dat dat hoefde nu niet. En dan hebben we het over het boek um, Miron tekent zijn denken. Miron, dat is een naam van een jongetje, meisje? Een jongen. Jongen. Bijzondere naam. Ja, eh, en die duikel je dan ergens op. <laughs> Ehm, oh, het is niet een naam van iemand die u kent, bijvoorbeeld. Nee nee, nee, nee, En ik heb natuurlijk meer namen in het boek in moeten brengen. En dan ja, probeer je eh, ook wat origineel te zijn. Eh, het is wel een naam die je vaker hoort hoor. Het is niet, niet heel zeldzaam, maar ook niet alledaags. Nee, en, nou ja, daar heb ik naar gezocht. En Miron tekent zijn denken. Dat is ook nog een bijzondere titel. Ja, dat is ook eh, waar het in het boek vooral over gaat. Miron is een, eh, een jongen die wat anders is dan anderen. En hij maakt heel veel tekeningen in de lucht. Oh. Eh, en dat doet hij om de wereld beter te kunnen begrijpen. Waardoor bij veel mensen de ongerustheid groeit, zou hij eigenlijk wel kunnen praten. Nou, dat kan die eigenlijk wel, maar dat doet hij liever niet. Hij oh, maakt veel liever die tekeningen in de lucht. En dat helpt hem om de wereld om hem heen beter te begrijpen. En kunnen mensen dat dan ook begrijpen, die die tekeningen zien maken? Nee, dat is natuurlijk een beetje het lastige. Hij begrijpt het zelf heel goed. Ja. Maar voor mensen die hem niet kennen, is het natuurlijk wel wat verwarrend. Omdat ze verwachten dat hij spreekt. Ja. En dat doet hij alleen op momenten dat hij zich heel vertrouwd voelt. Dus ik heb ook scènes in het boek zitten waar hij zich heel prettig voelt en dan opeens begint te spreken. hij kan eh, wel spreken. Hij dus, kan het wel, maar eh, hij doet het dus weinig. Ja, alleen op dingen, dingen waar hij het vertrouwd gevoel heeft. Dus. Ja, ja, ja, ja, En is dat ook de boodschap van het boek? Mensen kunnen anders zijn, maar ze zijn ook weer gewoon eh, te begrijpen? Ja, dat is eigenlijk wel een beetje de, de impliciete boodschap in mijn verhaal. Dat kinderen anders kunnen zijn, Mhm. Maar dat als je goed naar ze kijkt, het begrip voor deze kinderen enorm kan groeien. En eh, ja, we zijn nu eenmaal heel divers um, en moeten toch met elkaar uh, vormgeven aan het leven. En ehm, ja, in die zin is het natuurlijk ook wel gericht op inclusiviteit, uh, inclusief denken. ieder kind mag er zijn en zoals, mag meedoen. Zoals die is. Zoals die is. Ja, En wat ik heel belangrijk vind, dat is dan wel een beetje een term uit mijn vakgebied, maar eh, dat noem je pedagogisch tact. Dus echt goed kijken naar wie is dit kind en eh, hoe kan ik daar het beste antwoord op geven. Eh, een boek met een prachtig verhaal erin dus, maar ook tekeningen. Ja, ja. klopt. Ja. Ook een bijzondere. Ja, ik vind bij een kinderboek is het toch wel heel fijn als er ook illustraties in zitten. En eh, ja, het bijzondere is dat je dan als je eh, verhaal klaar hebt en, en de uitgever zegt, nou, ik wil het gaan uitgeven, dat je dan ja, ook op zoek gaat naar iemand die het wil illustreren. En die had ik toevallig in mijn nabije omgeving. Ja, dat kan je wel zeggen, geloof ik. Eh, want mijn eigen dochter ehm, heeft eh, de illustraties gemaakt. Ik, ik wist natuurlijk dat zij tekentalent heeft. Mhm. Dus ik heb haar eh, gevraagd: zou jij de illustraties willen maken? Nou, dat vond ze een mooie uitdaging. En, dat, heeft ze gedaan. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel? Of op een nou, het is verkrijgbaar natuurlijk bij de uitgever ook via de website van de uitgever. Ja. Ehm, en ook bij, ehm, eh, het is te bestellen bij een boekhandel. Eh, en ook bij bol.com bijvoorbeeld. Dank u wel voor het eh, promoten van dit boek en het verhaal daarover. Want het is heel belangrijk dat mensen en kinderen ook weten dat ze er mogen zijn. As lovely as you did tonight.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 I have been blind, lady. Dit is De Late Avond. verkeerd zo, net voor het middernachtelijk uur. Chris de Burg en The Lady in Red, gevolgd door Enya en Only Time. En dat was de late avond van donderdag 23 april. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Terence Trent Darby blijft nog even bij je. Fijne nacht. You're top man on the scene. You don't think life comes in between. But hey, she's just 17. She feels that she's a worldly girl. But man, you've been around the world. She is just some worried daddy's girl. there's nothing I can say to cheat you in nature anyway. Let her down easy, her heart is on a dime. Let her down easy, and you'll grow up in time. In her strawberry eyes, the way she sees you signifies that she's susceptible to your velvet lies. But if you must lay her down, may a butterscotch glow be her dressing gown.